die in een stad in het midden van het land staat, waren toen de raketten insloegen. Op sociale media gaan beelden rond van een gebouw met grote schade. Er wordt gevreesd dat er nog meer slachtoffers zijn. De lokale gouverneur noemt de aanval op het winkelcentrum een oorlogsmisdaad. In Zierikzee zijn ze druk bezig met puinruimen. Vanmiddag werd de stad in Zeeland overvallen door een tornado. Daarbij viel één dode, zeven mensen raakten gewond. De ravage is groot, ziet deze verslaggever van Omroep Zeeland. Er lagen volledige daken midden op straat. Tuinmeubilair lag in voortuinen eh, over struiken heen. Dakpannen, eh, schuttingen, fietsen, eh, autoruiten die volledig kapot gesprongen waren... door waarschijnlijk daken die er, of, sorry, takken die erop zijn gevallen. Deze vrouw kan door de storm niet meer naar huis. De overbuurvrouw die belde mij, waar ben je, waar ben je? Helemaal huilend. Zeg, want ja, ja, er is een tornado over de Kallandweg. Heel je dak ligt eraf. Er gaat heel veel emoties door je heen. Het is gewoon een schok. En ja, heel veel meeleven van iedereen wat super lief is. Tussen de 10 en 20 woningen zijn zo beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn verklaard. En na dagen vol met motoren, bier en feest... zijn de laatste titi liefhebbers vertrokken uit Assen. De hele week stond de stad in het teken van de motorrace die gisteren werd gereden. Deze campinggasten deden het rustig aan en blikten terug op lekkere dagen. Een heel mooi weekend gehad. Ja, de race geweest. Dus eh, dat was super. Super, super. Echt top. Gewoon de sfeer, vrienden. Biertje, de MotoGP. Alles bij elkaar. Aan de koffie is zo nodig. Nou, na een week is dat wel weer lekker hoor, koffie. wat heeft verder gedronken dan? Heel veel bier. Volgens de organisatie zijn er de afgelopen dagen 166.000 mensen op de races afgekomen. Dat is ongeveer net zoveel als voor corona. Het weer vanavond in het noorden nog wat buien. Mogelijk met onweer. Vanuit het zuiden klaart het op. Morgen lekker zonnetje. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de verkeersinformatie van de ANWB.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 Uit 2017 komt dit, dus was weer vijf jaar later eh, na het uh, debuutalbum. Is ook meteen het laatst uitgegeven album voorlopig van de Cosmic Carnival, Namelijk Wild Flowers, zo First Flowers heet die, dat album. En dit stond er ook op Sticks and Stones zat een eh, eigenaardig en ook een beetje een, eh, ook wel eigenlijk een bijzonder videoclipje bij, bij dit nummer. Eh, maar ze hebben het druk schijnbaar nog steeds met de theatertournee rondom Fleetwood Mac. Dat, dat is toen onderbroken vanwege het uh, corona-verhaal. Maar goed, ehm, ze schijnen er nog steeds mee bezig te zijn. En zo af en toe hoor ik een flart dat ze toch nog eh, bezig zijn... om hier en daar weer wat nieuw materiaal eh, te laten horen. Maar hoe lang dat gaat duren, dat weten we niet. Het kan best nog wel een acht jaren plan worden. Het, doet mij ergens denken aan iets met eh, Beach Boys en eh, weet ik allemaal wat. Het was schijnbaar ook zo'n heel legendarisch album waar ze ook jarenlang over gedaan hebben. Ehm, goed, dat eh, zeggende gaan wij beginnen met deze Alternative FM van 23 juni. We hebben live muziek straks. mensen die op een beetje op de webcam van de gewone omroep mee zitten te kijken... die zien al de nodige bedrijvigheid. maar straks kun je het allemaal volgen, want Live Blot de winnaars van Popprijs Amsterdam 2022 krijgen we over de vloer. Dus die gaan eh, zo direct eh, spelen. Volgende week hebben we ook live muziek. Maar dan eh, is het iets wat bescheidener voor hem. Bovendien is het ook nog een radiocollega, namelijk Roy de Smet. Die komt volgende week onder de paraplu van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf langs. Dus dat is volgende week. En dan zijn we nog stiekem bezig met Rona Rona. Want daar had ik vorige week al een klein beetje een toespeling op gemaakt mailtje is verstuurd, maar eh, de dame in kwestie heeft nog niet eh, echt geantwoord. Eh, dan de muziek. Want er is best nog wel het een en ander te melden aan het nieuwe materiaal. Kafka komt straks met een nieuwe single. En datzelfde geldt ook voor Flora Sophie. ook met een nieuwe single. Morgen komen beide singles uit. Nou weet ik niet of het allemaal precies een primeur is of niet van Flora Sophie weet ik bijna wel voor 99% zeker dat dat een primeur is. Maar voor Kafka weet ik het zo net nog niet. Want het, eh, daar hebben ze een eh, professionele plugger achter gezet. En het zou zomaar kunnen zijn dat eh, er meerdere <laughs> mensen zijn... die vanavond die single al laten horen. Dus dat zou zomaar kunnen. Maar goed, wij hebben hem ook. morgen komt die single uit officieel. En zo krijgen we, graag we hier en daar een beetje een inkijk geven... van wat er allemaal uitkomt. Bijvoorbeeld Jasper Schalks komt morgen met een album... Eh, Stand This Storm, dat, eh, dat is eh, dat album wat er al aan zat te komen. Had hij al iets over verteld toen hij hier bij ons in de studio zat. hetzelfde geldt ook voor Tamagotchi Paradise. Die komen met een EP-release. nou, en Noah Lorin en Benjamin Fro komen morgen ook met een EP. Uh, dat is naar aanleiding van die single Summer in Amsterdam. Remember Summer heet de EP officieel. En dan zit er ook nog een zwaar favoriet uh, een beetje in van onze burgemeester in dit dorp. Want die heeft er weer eentje gespot. Niet helemaal uh, onbekend eh, voor ons, tenminste. zeker niet voor mij. En zeker ook niet voor mijn collega ergens in ehm, de buurt van Rotterdam. Want die, eh, die, die eh, hakt al wat vaker met dat pijltje. En al helemaal niet bij de mensen van India zelf. Want dat eh, was al gemeen goed in dat geval. Wil je weten welke band het is, dan zou ik gewoon maar even blijven luisteren. Nu, tijd voor Nederlandstalig werk. En de dame in kwestie heeft dat al vorige maand laten horen in Bakkum. Onder de sterren heet de EP en ehm, Milieu Miljoen voert het uit. En het openingsnummer van die EP onder de sterren hoor je nu. En dat is Disco Dier. Some. van geluk worden soms korter en steeds korter. Daar gaat dit eh, een beetje over Francis Alban Blake en Sunshine Stay. Daarvoor hoorde je trouwens eh, Milou Mignon met Onder de Sterren. Nou, de nieuwe single van Kafka, die is er ook. En eh, het is eigenlijk geen indie, maar meer country. Rock, blues. Is totaal eigenlijk niet echt Kafka. Vikings heet de, nieuwe single. Don't waste your time looking back, we are not happy. get trapped in happiness, it will get you afraid. Don't waste your time being sad, everybody is insane. Love is only given to those who are willing to bow and pick it up, go wild like Vikings. in mind if your dreams don't stay. They're just not big enough, kid. Love is only given to those who are willing to bow. Pick it up, go out like Vikings. God was made by you formatie Paradise. 7 juli, dan gaan zij hun EP eh, e releasen in het patronaat. En dat eh, doen ze niet helemaal alleen, want uh, Elvira doet ook mee. En die dame die kennen we nog van de Rob Akda woord. Dat is een leuk bruggetje, omdat dat een soortement van contest is. En de heren die wij straks... laten horen tussen 8 en 10. Die live komen spelen hebben ook iets met een soort van muzikale competitie. Eh, dat is met eh, de popprijs Amsterdam. Ze zijn er allemaal, alle vijf. Dus eh, ze hebben de verkeersdrukte overleefd. En ze gaan straks um, live plot een plucht spelen. Tenminste, dat zegt Daaf tegen mij net. Dus het klinkt ietsje anders dan je van de band normaal gesproken gewend bent. Maar zij hebben de popprijs Amsterdam 2022 gewonnen. Dus we hebben gewoon zwaar winnaars op bezoek. En dat is natuurlijk altijd leuk als je gewoon eh, winnaars eh, op bezoek hebt. Maar ja, ehm, dan om meteen in de woorden van Pepe Fischer te, spreken. Muziek is geen wedstrijd. Het is eh, appels met peren vergelijken. het is altijd leuk als je op een gegeven moment voor de publiciteit zoiets voor elkaar weet te krijgen. Dat eh, straks. Ehm, maar we hebben dat eh, straks dus nog. Maar we zijn ook eh, bezig om een beetje een lijstje af te werken. En een van de, de nummers die vorige week ons gegund werd... want een dag later werd die uitgebracht... is de nieuwe single van Rona Rode met Super You. En als het allemaal een beetje mee zit... dan hopen we er ook of op de eerste donderdag... en anders op de tweede donderdag. En dan zal het nog een tijdje duren, want zij zelf gaat ook nog even op vakantie. En dan wordt het uh, zomaar augustus. Dus dat eh, is eh, het verhaal van Rona Rode met een eventueel live optreden hier in deze studio. Voorlopig is het niet zover. Voorlopig moeten we het doen met de single. En het is weer een beetje echt, ja, jazz. En dat kan prima met, met dit weer. Butterfly. Past ook precies bij eh, het nummer wat we daarvoor hebben gedraaid. Van Rona Rona met Super You. Zoals gezegd, eh, morgen komt het album van Jasper Schalks uit. Uh, is Americana. En een van de nummers die erop staat... is ook de laatste single die jij daarop uitgebracht heeft. En dat is Won't Come Back. I left home crying. What never gone. surely love you and he always will was ik gewoon te laat, hè? Ja, wat wil je dan? Eh, <laughs> jongens, eh, die willen water hebben. Water! <laughs> water! Goed, um, dat was dus um, Jasper Schalks. Dan maar even één om één. Want vorige week hadden we haar in de uitzending. En dat was eh, Wendy Moore. En haar nieuwe single die heet That's Not You. don't think I have enough In the dark I'm out of sparks From the flame I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass this and I down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run inside. Swelling lung motion, vigorous movement, swaying pelvis side. Malversailles van Elena May. 2012 schijnt een beetje in eh, dit jaar een beetje als een soort rode draad door Alternative FM heen te lopen. Is het niet eh, Frank Bond eh, met schuine streep Alaska Francis Alban Blake wat er doorheen loopt? Want ja, Alaska had in 2012 een debuutalbum uitgebracht. Actors and Liars, maar Ellen May deed dat ook met, eh, met een van haar albums in 2012. En eh, ze is weer helemaal terug met onder meer dit nummer. En eh, straks gaan we praten met, met Ganna om half negen. En dat was ook al in 2012, 13 zo'n beetje dat, dat dat al een beetje speelde. Ehm, twee nummers dus. Wendy Moore hoorde je daarvoor met That's Not You. We gaan weer een beetje terug naar Zandvoort, want Wendy Moore komt uit Zandvoort. Deze twee jongens komen daar ook vandaan. En uh, sterker nog, ze wonen schuin tegenover mij in de straat. Siggy en Dins en Umbrella. ik niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen badders in training, ik splash in Marbella. Ook ik en een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu dus zit de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella. Oh fella, Vella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella ben op barilla, ella. Oh, ben op ella. Op mijn umbrella, Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet weer niet mee Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij bij je terug. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Hou ah. me niet thuis mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van maar die move, die is dit, dus naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen barres in trein, niks skin, niks maar bij Marbella. Ook ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus in de shoes, Shara, Nikki en ook Isabella. Fella, fella, Vella, we kennen van Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella.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 Summer in Amsterdam, freedom on my mind. Summer in Amsterdam Ja, morgen komt er dus een EP aan van Noah Lorin en Benjamin Fro. Daarvoor hoorde je trouwens Ziggy en Dins. En die eh, jongens die komen net als uh, Wendy Moore ook uit Zandvoort. En dat was een hip-hop nummer. Eigenlijk is het een beetje hip-hop met uh, zware Nederlandstalige rap hoe je het maar noemen wilt. En de single heet Umbrella. En eh, zelfs collega Rob Harms die stond er verbaasd van... dat ze meer streams halen dan een hele grote bekende uit eh, die wereld. Ja, eh, zo werkt dat eenmaal. Maar goed, ik ben niet in de gelegenheid om dat allemaal een beetje zo ja, te zeggen... van uh, noem maar op een tijdje terug alweer deze single eh, dat we die hebben laten horen. Maar ik vind hem eh, zo goed dat ik hem nog eens een keer, gewoon, eh, nog eens een keer afstof. The Gumbo Kings and Changes Somehow. I gotta get going, yo. I'll be on my way. The Sherman getting tired of this game. I gotta get going, y'all. I'll be on my way. I got a little too close to the flame. I need to make remember them right. I gotta get real now. It's getting pretty bad. Can you tell me what's been happening last night? I need to make a move if I want to live. Got to make some changes somehow. Changes somehow. uitmikken met, uh, met de tijd. En uh, we kunnen er nog eentje doen. En dat is eh, Van Babs. En de reflectie die hoort tot aan het nieuws van ik 8 uur. Ik overdenk overdag hoe ik me overbracht. En hoe ik ook overkwam. Het overkomt mij. Mag ik meerdere versies van mezelf zijn? Maakt dat me minder mij? Ben ik bij een spiegel? Nou dan hoef ik dus niet alleen te zijn. Want ik praat met mezelf, ja, Yeah. Praat met mezelf en de vraag die me kwelt, yeah. Vraag me kwelt, wie zij zien, ben ik dat wel, yeah. Ben ik dat wel, de reflectie vertelt me. Die vertelt me, die vertelt me, niet, dat inzicht biedt iets Op die fiets, je beeld van mij zal nooit de mijne zijn Schijnt niet met de tijd bijgesteld te zijn Maar als dat beeld wat boeit, wat boeit dat beeld Merk dat ik er zwaar aan til, te zwaar te veel Ik heb baat bij het beeld, wanneer ik reflecteer Een fout van mij corrigeer, niet alsof de tijd het leert Niet alsof deze ezel nooit een tweede keer Zich aan dezelfde steen bezeert maar dat beeld dat blijft, ik zweer. Hey, praat met mezelf, ja. Praat met mezelf en de vraag die me kwelt, ja. vraag die me kwelt, wie zij zien, ben ik dat wel, ja. Ben ik dat wel, ja, dat flexie vertelt me.